en het wordt 1 of 2 graden. Dit ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Afrit Bunschoten 5 kilometer file door een onwelwording. A2 Eindhoven-Utrecht tussen eh, het Vught en Waardenburg 17 kilometer langzaam rijden. Bijna een half uur vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en het Everdingen 7 kilometer file en 10 minuten erbij. A4 Amsterdam-Den Haag 5 minuten bij Dorp. Op de A20 hoek van Holland-Gouda ook 5 minuten bij Moordrecht.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 Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steek 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin Solvent. Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, eh, K. Rijn de de Big Band eh, van de CD Nostalgia uit 2008. Uh, eh, er zat flink er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende CD, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met uh, strijkers. En dat is gelukt. Want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer You're My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're my thrill. You're my thrill. increases when I look at you. Cause you're my increases, I just go to pieces. flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van door eh, Eddie Daniels en eh, Gary Burton. Uh, eh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een 3 in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aan... Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar eh, die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt. Sonny Stitt, Blues, uh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. En eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, zelfde nummertje. After You've Gone. ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio. samen met Benjamin Herman, Quiet Whiskey van de cd Boulevard of Broken Dreams. cd 2015, Quiet Whiskey. first one to pull you down.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 Blijf leuk. Kim Hoorweg. Eh, we zijn toch met, eh, met, Nederlandse mensen bezig. En eh, nou ja, Nederlands. Dan kom ik weer bij een pianist. Ik heb redelijk wat pianowerk gedraaid uh, deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984 als zoon van de bassist-bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales... daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of. An angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. gives us a right to things, the body and the life are to be considered, not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration, that slow journey. copious reverie, so soft a skin, your blind tool flowers, my attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn and taste. Gerald Clayton. en ehm, wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jaco Pastorius Three Views of Secret van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Jacob Astorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik op eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw deetje uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. me kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtige cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de mensen Stuart Matthewman... en eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek, een beetje jazz muziek. Komt-ie. in many ways. think it's fair to say, in many ways, that we're all played by split personality. It's never good enough for no one, never close enough to the top or the end. close Twin Danger, In Many Ways. Twin Dangers deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta.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 En ook tellen boeren grond van de gemeente op bij hun eigen grond... om zo meer EU-subsidie te krijgen. Volgens burgemeester Van Oosterum komt dat, door, komt dat ook elders in Nederland voor. Het ligt volgens de burgemeester aan ondeugdelijke wet en regelgeving... en weigeren Den Haag en Brussel om die te verbeteren. Drie op de vier Nederlanders kunnen geld besparen door over te stappen op een andere zorgverzekering met dezelfde voorwaarden. Dat blijkt uit onderzoek van de autoriteit Consument en Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit. Gemiddeld kan er 100 euro per jaar worden bespaard op de basisverzekering. In Nederland zijn er 25 zorgverzekeraars actief die allemaal verschillende verzekeringen aanbieden. Het kost tijd en moeite om al het aanbod te vergelijken, maar de toezichthouders roepen consumenten op om dat toch te doen. Het Argentijnse OM gaat in beroep tegen de vrijspraak van Julio Poch. De Nederlands-Argentijnse piloot wordt beschuldigd van betrokkenheid bij dodenvluchten... tijdens het regime van Videla in de jaren 70. Woensdag werd hij vrijgesproken. De aanklagers hadden levenslang geëist. Het hoge beroep kan nog wel anderhalf jaar op zich laten wachten. Mensen met een beperking kunnen onvoldoende meedoen in de Nederlandse samenleving, dat zegt het College voor de Rechten van de Mens. De maatschappij zou te weinig rekening houden met mensen met een handicap. Het vinden van werk is een van de grootste problemen. Zo ligt de werkloosheid onder doven en blinden volgens het college op zo'n 70 procent. Dan het weer. Op een aantal plaatsen glad of mistig. Verder vandaag bewolkt. Aan zee mogelijk een bui en het wordt 1 of 2 graden. Morgen in de loop van de dag regen, met s'avonds langs de Duitse grens ook kans op natte sneeuw. Het wordt 1 tot 7 graden morgen en zondag wordt het zachter. Dit is FM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.